hey jongens, de obers hebben pauze. We zetten alle stoelen aan de kant. De dansvloer op, dan bouwen we een feestje. De ritme los, die springen we een Kom opa, schiet eens uit de sokken. En oma, zet je beste beentje voor veters uit mijn schoenen. En zingen we weer allemaal. Eén koor, wij vieren feest. De dus weg met de malaise, want de is een tijd voor de Polonaise. Hollandaise, van hier tot Rotterdam. Bij Hoevelaken, linksaf. Wij zakken door, we zullen niet verdorren. in de voeten, jongens. Kom op,